Dat meldt El Arabiya. Mubarak kondigt dat volgens de tv-zender vanavond aan in een toespraak tot het volk. De president is nog niet van plan nu al op te stappen. Door zich niet herkiesbaar te stellen voor de verkiezingen wil hij tegemoetkomen aan de massale protesten van het volk. Vicepresident Soleiman is volgens de tv-zender in gesprek met politieke partijen om een uitweg te vinden voor de crisis. Maar de oppositie zei vandaag dat het niet wil praten voordat Mubarak is afgetreden. Op het Tagrierplein in Cairo zijn nog altijd honderdduizenden betogers. Volgens Arabische media zijn in heel Egypte zeker 2 miljoen mensen de straat op gegaan. Het bedrijf Chemiepak weigert mee te werken aan de schoonmaak na de grote brand op 5 januari. Dat zegt het waterschap Brabantse Delta. Dat heeft nu een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld en raamt de kosten van de schoonmaak op 10 tot 16 miljoen euro. Dat bedrag zal verhaald worden op Chemiepak. Het waterschap zegt dat dat al drie keer geconfronteerd is met een weigering van het bedrijf in Moerdijk om mee te werken. Ierland houdt op 25 februari vervroegde parlementsverkiezingen. Die zijn nodig omdat de coalitiepartner van de Ierse premier Cowen, de Groene Partij, uit de regering is gestapt. Daardoor heeft de regering geen meerderheid meer in het parlement. Aanleiding voor de regeringscrisis waren de enorme financiële problemen van Ierland... dat tientallen miljarden euro's moest lenen van de EU en het IMF. De gemeente Apeldoorn gaat morgen hekken plaatsen vanwege overlast door zwijnen en dassen. De hekken komen rond het terrein te staan van voetbalvereniging Victoria Boys en rond de Kleiberg waar de politieacademie zit. Het wild in Apeldoorn veroorzaakt voor duizenden euro's vernielingen in de bermen, de gazons en op de sportvelden. Ook komen bij de gemeente meldingen binnen van bewoners die bang zijn voor de zwijnen, met name s'avonds, tijdens het uitlaten van de hond.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 Eh, we hebben zojuist afgetrapt met Duke Ellington van de Blue Note Legends eh, CD met de One O'Clock Jump. Ehm, wij gaan verder met Paolo Nutini met Loving You. sand. Hello, tenderness. I've been waiting for your call for so long. And it must have been hard just to follow your soul, to stick to the road that your heart wants you to go. And as you slide through the door with your morals on your sleeve, and I think it's time for all those Let's get down and freaky, baby. Let's get restless, baby. Come on, get crazy with me. And I said. Een jonge schot die eh, zich eh, heel goed begeeft in de wereld van de, de jazz-achtige eh, muziek. En ehm, ehm, nou, hij heeft een, dit nummer zelf geschreven, Loving You. Een volgende cd die op de machine ligt is een opname van Sonny Rollins met de Modern Jazz Quartet. Beck's Groove. Sonny Rollins, begs Bags eh, Groove. Sonny Rollins op de tenorsax. We stappen over naar een andere sax, de bariton. Jelly Mulligan met het, eh, zijn vertolking van het prachtige nummer Out of Nowhere. Thank you. on the sunny side of the street. Just direct your big flat feet on the sun Jordan. Eh, destijds bekend als de king of the jukebox. In de, in de top 100 van de greatest artists of all time... is hij in 2004 is die, eh, terechtgekomen op de, eh, op de 59ste plaats... in de Rolling Stone magazine als... als ja, als groot jazzmuzikus. Hij was een enorme entertainer. Zijn populariteit lag tussen de jaren 30 en 50. En hij speelde ehm, het nummer Sunny Side of the Street. Dat het nummer ook zich leent om door tientallen, wat zeg ik, duizenden anderen gespeeld te worden. Dat laat ik nu horen in eh, een vertolking door Johnny Hodges. A Foggy Day in London Town. Door het trio van Duke Jordan op de piano. Billy Hart op de drums. Jesper Lundgaard. De Deense bassist die op allerlei Deense producties zoals deze meedoet. Dan gaan we nu over naar een kwartet. De Modern Jazz Quartet. Die... Uh, bestaan heeft om heel lang op te treden met vier topmuzikanten en daarmee elkaars kracht steeds wisten te verbeteren. Uiteindelijk zijn ze met ruzie uiteen gegaan. en hebben ooit nog eens een keer een reunie gehad vanwege de centjes. Maar hun grootste tijd is natuurlijk geweest toen ze met z'n allen samen waren. John Lewis op de piano, Mel Jackson vibrafoon, Percy Heath op de bas, Kenny Clark op de drums. Opname 1954, ehm, gewijd de, nee, de opname niet, maar het nummer is gewijd aan eh, Django Reinhardt. En het is een compositie van John Lewis en het nummer heet dan ook toepasselijk Django. Música the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I. So there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting, and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you. Melody, Melody Gardot. Een blinde dame die prachtige Braziliaanse muziek maakt. Om in die sfeer te blijven, nu een stukje van Toets Tielemans... Eh, van de cd The Brazil Project. En daarvan gaan wij draaien Felicia en Bianca.